Tientallen mensen raakten gewond. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Premier Poetin heeft zijn stem uitgebracht voor de Russische presidentsverkiezingen. Poetin kwam naar het stembureau samen met zijn vrouw, die zelden in het openbaar verschijnt. De premier wordt vrijwel zeker opnieuw president van Rusland. Onafhankelijke toezichthouders zeggen dat ze inmiddels zo'n duizend klachten van fraude hebben binnengekregen. Uit Syrië komen berichten over beschietingen in verschillende steden in de provincie Homs. Onder meer de stad Rastan ligt onder vuur van Syrische regeringstroepen, zo zeggen mensenrechtenactivisten. De aanvallen zouden zowel vanaf land als vanuit de lucht zijn. Ze lijken de voorboden van een verder offensief van de regeringstroep om het gewapend verzet uit te schakelen. Rijkswaterstaat is klaar met het plaatsen van een lange brug over de A27. Tussen de knooppunten Rijnsweert en Lunette is een brug van 140 meter lang neergezet, waarvoor de A27 tijdelijk moest worden afgesloten. Rond 11 uur vanochtend waren de werkzaamheden klaar en naar verwachting gaat de brug volgende maand open voor het verkeer. Een vliegtuig van Transavia is vanochtend kort naar de stad teruggekeerd naar het vliegveld bij Rotterdam. Er was een technische storing aan een van de motoren en daarop besloot de piloot de vlucht af te breken. Volgens een woordvoerder van de luchthaven was het een voorzorgslanding en was er geen gevaar voor de passagiers. Zij zijn rond 9 uur alsnog vertrokken naar Malaga. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het wordt een graad of 11. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. er staat dan een stevige wind bij maxima rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle.